Mark Hokker met het NOS-journaal. De Amerikaanse opgepakt nadat hun 17-jarige dochter de politie had gewaarschuwd. meisje wist te ontsnappen en belde de politie. Die vond nog eens 12 kinderen in het huis van 2 tot 29 jaar. Ze waren uitgehongerd en verwaarloosd en sommige van hen zaten vastgeketend aan hun bed. De ouders zijn in Californië aangeklaagd voor marteling, mishandeling, verwaarlozing en opsluiting. De NS verwacht dat vandaag 9 op de 10 treinen weer volgens de dienstregeling kunnen rijden. In de ochtendspits worden nog wel problemen verwacht. Later vandaag komen de verzekeraars naar verwachting met een prognose over de schade die de storm heeft aangericht. Dat bedrag zal in ieder geval boven de 50 miljoen euro liggen, melden verzekeraars eerder al. De storm heeft in Nederland gisteren aan twee mensen het leven gekost. In Duitsland kwamen zes mensen om. De stukken van Oekraïne die bezet worden door pro-Russische separatisten zijn volgens het Oekraïense parlement officieel door Rusland bezet gebied. Het parlement heeft een wet aangenomen die critici een oorlogswet noemen. Daardoor kunnen Oekraïners die in Donetsk, Lugansk en de Krim met de opstandelingen samenwerken worden vervolgd. De oppositie in het Oekraïense parlement was tegen de wet omdat die het vredesproces in gevaar zou brengen. Een speciaal aangelegd glasvezelnetwerk voor basisscholen wordt in het noorden bijna niet meer gebruikt. De abonnementen worden te duur, meldt RTV Drenthe. De overheid betaalde miljoenen om snelle internetverbindingen aan te leggen in afgelegen gebieden. Maar inmiddels zijn alle Drentse scholen en vrijwel alle Groningse scholen afgehaakt. Het wordt te duur omdat de scholen meer internet gebruiken dan was verdacht, verwacht en omdat subsidies zijn gestopt. Het weer wisselend bewolkt en er trekken buien over het land. Daarbij is kans op hagel, sneeuw en onweer. En lokaal kan het glad worden.